Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In China is het Volkscongres begonnen. Dat is het Chinese parlement dat acht dagen lang plannen maakt voor het komende jaar. President Xi blijft zitten, zegt correspondent Sjoerd en Daas. En hij zet vol in op de economie. Want 1,4 miljard Chinezen mochten tijdens corona amper de deur uit. Laat staan geld uitgeven. Ja, dan koop je misschien wat meel, eh, wat water, wat toiletpapier. Maar je gaat niet op reis, doet geen grote uitgaven. Men hoopt dat nu met het loslaten van zero-covid... die economie weer een beetje op gang kan komen. En dat komt hier ook als ik uit het raam kijk. Want de smok is weer terug van weg geweest, zal ik maar zeggen. Maar het gaat dus vooral ook over eh, economie economisch herstel. Zes op de tien huishoudens heeft het in ons land financieel zwaar door alle stijgende prijzen, schrijft het Financieel Dagblad. Dat keek mee bij zo'n 5000 huishoudens. Vooral jongeren van 18 tot en met 24 jaar kunnen amper rondkomen, laat staan sparen. Toch is maar 1 op de 5 bereid daarvoor zijn levensstijl aan te passen, zeggen de onderzoekers. En de verpakking van de Toblerone-reep gaat er binnenkort anders uitzien. De berg die op die verpakking staat is de Matterhorn uit Zwitserland. Maar omdat een deel van de reep tegenwoordig in Slowakije wordt gemaakt, moet dat anders. Zwitserland is nogal fel daarop. Alleen producten die echt in dat land worden gemaakt, mogen dat op de verpakking zetten. En deel van de quarterlife of midlife crisis, gedachtes als waar hoor ik eigenlijk thuis, vind ik mijn baan nog wel leuk, kan ik niet beter alles verkopen en emigreren... En nu kan het. Precies wat John en Odilia uit Zeist dachten. Ze hebben hun huis verkocht en een dikke camper aangeschaft, zeggen ze tegen het AD. Het idee komt eigenlijk vandaan uit de tijd van 2020, ehm, dat we thuis zaten te werken en dat we dachten van... Ehm, nou, willen we dit nog wel langer op deze manier? En eh, in eerste instantie wilden we gaan emigreren. Maar uiteindelijk ervoor gekozen om toch in een camper te gaan... om nog langer te kunnen reizen, om nog meer van, eh, ja, van de wereld te kunnen zien. Ja, samen met hun twee zoontjes gaan ze rondreizen. En waar het voelt als thuis, daar zouden ze maar zo eens kunnen blijven. Of niet natuurlijk. Ja, als je het niet doet, dan heb je de kans dat je over 30 jaar denkt... van had ik het toen maar wel gedaan. We willen dit, we gaan dit nu doen. En als we over vijf jaar hier weer terug zijn en is het niet mislukt... dan eh, weten we gewoon beter wat we willen. Je krijgt het weer nog veel grijs en af en toe buien. Vooral in het noordoosten kan daar ook hagel of natte sneeuw bij zitten. Tijdens die buien is het ook flink fris. Het wordt vanmiddag maximaal 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 12 kilometer file tussen Heemskerk en Knoop het Rotterpolderplein. De vertraging is een half uur. Een eh, file van 3 kilometer op de A22 Beverwijk-Velsen tussen bij knooppunt Beverwijk.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 You need me, I don't need you. You need me, I don't need you You need me, I don't need you. ZFM. on her own. Club is closing, but she ain't going home. Night is still young, where the hell will she go? Nobody, nobody, nobody knows. Ain't the first time, cause I've seen her before. Smell her perfume as you and I just met en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de Tweede Kamer wil dat het Openbaar Ministerie voorlopig geen deals meer sluit met kroongetuigen. Volgens D66, PvdA, SP, GroenLinks en DENK moet eerst de basis op orde worden gebracht. In het zuidoosten van Bangladesh zijn duizenden Rohingya dakloos geraakt door een grote brand in een overvol vluchtelingenkamp. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zijn nog geen berichten over doden, maar de schade is groot. Gitarist Gary Rossington, een van de medeoprichters van rockband Lynyrd Skynyrd, is overleden. Bij een vliegtuigongeluk in 1977 kwamen drie bandleden om het leven en raakte Rossington zwaar gewond.